We hebben hem onder handen genomen. En ja, Dennis, hij staat helemaal klaar. Oftewel onze enige echte DJ Dion Sydney. En hij neemt The Wheels of Steel flink onderhanden. Het komende uur. Non-stop in de mix. Dit is hier het met DJ Dion Sydney. Blijf luisteren tot aan 12 uur. Hate Hits in de mix. Non-stop op jouw CFM 106.9. 104.5. Dit is See shadows of nights, Tear down the dark, let out spark. Fill you up, fill you up, and what you feel, what you need, I'm giving it up. Let your talking at the speed of Attention, come sit this other handheld cassette recorder. with mist and halos, where the crows with broken wings. Keep your eye from the volcano, keep your eyes wide shut. The kites won't make you fly. The kites won't make you fly. The kites can take you high. The kites won't make you fly. qui tire qui dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous mes problèmes. leuk dat je nog luistert naar Zie het op jouw CFM Zandvoort. Stromae hoorde je, Allures on Dance. En wel in de DJ Dion Sydney remix. En ja, wat zijn die andere platen die hij dan heeft gedraaid? Nou ja, we beginnen natuurlijk. Sydney Sampson, Fill You Up. De nieuwe Tim Deluxe, Just Won't Do. En dat is ook weer opnieuw uitgekomen in een vocal re-edit. Daarna Dirty South featuring Rudy, Facing... Williams at SUV in de Arman van Helden remix. Binary Finery 1998 in de, de, de Broek en Klein remix. Spencer en Hill hoorde je ook nog voorbij komen met Cute Lang. En zojuist hoor je ook nog Crappy Tonas Kites in de Dada Live remix. Tot aan 11 uur. DJ Dion Sydney. Non-stop hier in de mix. Gevolgd door The One and Only DJ JK. Dit is hier IT! Laat je horen. Donald Duck. Walking down the street. Baby, talking to you, it won't hurt me. Voor bent. Want DJ Dion Sydney has left the building. Nou ja, de DJ boet dan. En hij staat er helemaal klaar voor. The one and only DJ JK, make some noise. Dit is Radio CFM. Een uur lang. DJ JK in de mix. waiting for you to